voor spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Turkije wil samen met Rusland honderden mensen uit een belegerde enclave in Syrië halen. In Oost-Ghouta, een voorstad van Damascus, zitten 500 mensen vast... die volgens de Turkse president Erdogan dringend humanitaire hulp nodig hebben. De enclave is in handen van opstandelingen... en wordt al vijf jaar omsingeld door Syrische regeringstroepen die hen proberen te verdrijven. Erdogan heeft over het evacuatieplan gesproken met de Russische president Poetin en wil de mensen naar Turkije halen. Poetin is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad, die tot op heden niet toelaat dat inwoners het gebied verlaten voor medische hulp. December is in Nederland tot nu toe de somberste periode in bijna 30 jaar. Het aantal zonuren bereikte volgens Weerplaza een dieptepunt. In de beeld scheen de zon deze maand tot nu toe maar 18 uur. Normaal is dat 49 uur. In een groot deel van het land is de zon al een week niet of nauwelijks te zien geweest. Naar verwachting trekken de statistieken nog wel wat bij, want met name voor tweede kerstdag en donderdag wordt wat zon verwacht. De nieuwe bondskanselier van Oostenrijk, Kurz, pleit voor aanpassing van het vluchtelingenbeleid in de Europese Unie. Hij wil niet dat lidstaten een verplicht aantal vluchtelingen moeten opnemen. En daarmee sluit hij zich aan bij het verzet van Oost-Europese landen als Polen, Hongarije en Tsjechië. Twee jaar geleden besloot de EU tot een quotasysteem om de aankomstlanden te ontlasten. Dat verloopt stroef door het Oost-Europese verzet daartegen. In Tilburg kammen 25 ME'ers de buurt uit waar gisteravond een dode vrouw op straat werd gevonden. Ze zoeken naar sporen in achtertuinen en op daken van schuren en garageboxen. Het lichaam van de vrouw werd gisteren rond 10 uur s avonds gevonden in de buurt van het uitgaanscentrum van Tilburg. Vermoedelijk is ze door een misdrijf om het leven gekomen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het bewolkt met soms lichte regen of motregen.